het NOS-journaal. Griekenland krijgt voorlopig nog niet de tweede noodlening van Op de vergadering van de ministers van Financiën van de Eurolanden is besloten om de beslissing hierover uit te stellen tot volgende week. Eerst moet het Griekse parlement zijn steun uitspreken voor het bezuinigingspakket van de Griekse regering. Ook moeten de Grieken snel duidelijk maken hoe ze dit jaar nog eens 325 miljoen euro gaan bezuinigen. Bij Netcar in Born wordt 24 uur gestaakt. Mitsubishi maakte maandag bekend dat de fabriek eind dit jaar dicht gaat. De directie gaf het personeel tot en met gisteren vrij om de sluiting van de fabriek te verwerken. Het personeel zou vandaag weer aan het werk gaan, maar de vakbonden en duizend werknemers besloten om het werk vandaag niet te hervatten. Ze eisen dat er wordt gezocht naar een andere autoproducent om de fabriek in Born open te houden. De Nederlandse mededingingsautoriteit is kritisch over de kwaliteit van vergelijkingssites voor sparen en reisverzekeringen. De NMA onderzocht bijna 40 verschillende sites. In 60% van de gevallen klopt een groot deel van de spaarrentes of verzekeringspremies niet. De pleit nu voor een gedragscode voor vergelijkingssites. GroenLinks blokkeert verdere uitbreiding van politietraining in Afghanistan, schrijft de Volkskrant. Fractieleider Sap wil niet dat Nederlandse politietrainers ook opleidingen gaan verzorgen voor de noordelijke grenspolitie in Afghanistan, heeft een woordvoerder van Sap tegen de krant gezegd. Ook wil GroenLinks niet dat Nederlandse politiemensen gaan trainen die buiten de provincie Kunduz gaan opereren. Zonder steun van GroenLinks is er in de Kamer geen meerderheid voor uitbreiding van de trainingsmissie. En als laatste Beatle heeft nu ook Paul McCartney zijn eigen ster op de Walk of Fame in Hollywood. De ster ligt naast die van zijn voormalige bandgenoten. De 69-jarige Paul McCartney krijgt de ster omdat hij 50 jaar actief is als professioneel muzikant. Het weer helder en koud, met op veel plaatsen matige vorst, verder veel zon. Op de wadden soms wat bewolking, het wordt min 3 graden. Maar een matige oostenwind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad files bij Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam verknopend Koenplein 2 en vanuit Alkmaar bij knooppunt Raasdorp 2 kilometer. Op de A10 tussen Werf en de Koentenol 2 kilometer na een ongeluk. A27 Gorkum Utrecht tussen Hagenstein en Hout 2 kilometer. Er staat een auto met pech op de rechte rijstrook. Op de A27 Almere richting Gorkum 2 kilometer bij Utrecht Noord.